Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij stalbranden in ons land zijn vorig jaar 158.000 varkens, koeien en andere dieren om het leven gekomen. Dat zijn er veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er nog geen 7000. Dat komt volgens RTL Nieuws doordat er vorig jaar ook meerdere branden waren bij kippenbedrijven. Die hebben vaak tienduizenden dieren per stal staan. Vanaf volgend jaar gelden er strengere regels. Boeren moeten hun stallen dan elk jaar laten keuren op brandveiligheid. Een bijzondere staking vandaag. Dit keer niet bij Albert Heijn, bij buschauffeurs of velophalers... maar bij de club achter de meeste van die acties. Vakbond FNV komt op voor personeel... maar ligt nu overhoop met zijn eigen mensen. Die willen meer loon, maar de vakbond wil daar niet in meegaan. Deze journalist van het FD is verbaasd, zegt hij tegen WNL. Je zou aannemen dat de vakbond het goede voorbeeld moet geven. Dat op het moment dat ze in het land pleiten voor nou ja, flinke loonstijgingen... dat wanneer het eigen personeel daarom vraagt, dat ze daar ook aan toegeven. Als je komende zomer op vakantie wil met de trein naar Duitsland of België... moet je een zitplaats reserveren. Volgens het AD wil de NS zoiets doen tegen de grote drukte. Internationale treinen zitten in de zomer vaak stampvol. Reizigersorganisaties vinden dat de NS internationaal treinen onaantrekkelijker maakt en dan nog een heftige zaak in Kenia. Er staat vandaag een secteleider voor de rechter... voor de dood van minstens 100 van zijn volgelingen. Paul Mackenzie, zo heet hij, zou hen hebben beloofd... dat ze dichter bij Jezus Christus konden komen... als ze zichzelf zouden uithongeren. Je hoort correspondent Saskia Houtuin. Waar toch wel heel veel boosheid over is... is dat Mackenzie alles twee keer eerder is opgepakt. Eh, in maart zelfs nog voor de dood van twee kinderen... waarvan hij de ouders hebben aangemoedigd om de kindjes uit te hongeren. Maar telkens om heel borgtochtvrij wat we in afval wel vrij, met vrij veel zekerheid kunnen zeggen... is dat dat niet nog een keer eh, eh, gaat gebeuren. Eerder werd McKenzie ook al gearresteerd... omdat hij ouders opriep om hun kinderen niet naar school te laten gaan. Onderwijs was volgens hem niet bijbels. En seksuele voorlichting noemde hij homopropaganda. En dan nog het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het meest in het zuidwesten. In het noordoosten is het wat langer bewolkt. Het is kouder dan de afgelopen dagen. Tussen de 10 en 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade rijdt het langzaam over 5 kilometer. Er staat er een auto met pech.